Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Het kabinet wil op termijn 100.000 banen extra creëren... door de lasten op arbeid fors te verlagen. Minister Dijsselbloem zei bij het aanbieden van de miljoenennota aan de Tweede Kamer... dat het kabinet volgend jaar een eerste aanzet geeft... door de belasting die werkgevers betalen voor werknemers met 1 miljard te verminderen. Volgens het kabinet herstelt Nederland langzaam van de crisis... en internationale ontwikkelingen vormen een risico. Het kabinet kiest daarom voor een evenwicht tussen herstel van de koopkracht... en het op orde van de overheidsfinanciën. Het kabinet zegt dat van ruim 70% van de huishoudens de koopkracht omhoog gaat en dat van de ouderen meer dan de helft erop vooruit gaat. Huis ten Bosch wordt de komende drie jaar flink verbouwd. Daar is 35 miljoen euro voor gereserveerd. Koning Willem-Alexander en zijn gezin zijn van plan om op termijn naar het paleis in Den Haag te verhuizen. Voor die tijd moeten in Huis ten Bosch de elektra en de waterleidingen worden vervangen. De beveiliging wordt gemoderniseerd, asbest wordt weggehaald en de gevels, daken en het binnenwerk hebben groot onderhoud nodig. Het paleis is eigendom van de staat. Twee verpleeghulpen die met twee Nederlandse artsen in Sierra Leone werkten in een ziekenhuis met ebola-patiënten zijn overleden. De ene was al voor vertrek van de Nederlanders gestorven aan de ziekte, de ander bezweek zondag. De Nederlandse artsen werden zondag teruggevlogen omdat ze rechtstreeks contact hadden gehad met de verpleeghulpen die de ziekte onder de leden hadden. Ze liggen in het Leids UMC en hebben geen ziekteverschijnselen. Ze hebben daarvoor gekozen om nog wel in quarantaine te blijven. Bij de Zeelandhallen in Goes hebben bergingsbedrijven zo'n 70 auto's gestald die op de A58 waren achtergelaten na de grote kettingbotsingen van vanochtend. Bij die ongelukken zijn twee doden gevallen. Elf mensen raakten zwaar gewond, van wie er één slecht aan toe is. Er waren 14 lichtgewonden. Kettingbotsingen gebeurden vanochtend in de mist. Er waren zo'n 150 voertuigen bij betrokken. Het weer, het is wisselend bewolkt en er zijn enkele buien die in de loop van de avond verdwijnen. Vannacht opklaringen met kans op mist, morgen zonnig en 23 tot 25 graden. Dit was het en... verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A15 en 15 Maasvlakte Rotterdam tussen Rozenburg en Spijkenisse 3 kilometer.